Goedemiddag, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Goes is een man mishandeld door een groep jongeren. Het gaat waarschijnlijk om een groepje pedojagers. Dat zijn mensen die op eigen houtje achter mogelijke kindermisbruikers aangaan. Eerder deze week zei minister Grapperhaus al dat hij dat echt niet goed vindt. Want je zou zelf ook niet eh, ten onrechte beschuldigd willen worden. En bovendien, wij gaan ook niet over eh, de straffen eh, als burgers. Dat bepaalt de rechter. De mishandelde man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens getuigen zou de man zijn aangevallen door een groep van 8 tot 10 jongeren, zowel jongens als meisjes. Politici zijn woedend over een filmpje dat online rondgaat. Daarin zeggen twee mannen verkleed als Zwarte Piet dat ze aanbellen bij het huis van rapper Aquasi. Of het ook echt zijn huis is, is niet duidelijk. Er werd niet open gedaan. Aquasi is tegen Zwarte Piet. Hij zegt dat hij de beelden heeft gezien, maar wil er verder nog niks over zeggen. Een paar politici zijn boos over de video en noemen het intimidatie. Vannacht werd er weer op een aantal plekken flink illegaal gefeest. Op een parkeerplaats in Amsterdam-Noord stonden 65 feestvierders... en in Rotterdam werd een agent in zijn arm gebeten... toen hij een einde wilde maken aan een huisfeest. Ook in Nieuw-Vennep en in Koningsbos in Limburg... moest de politie coronafeestjes beëindigen. Op beide plekken daar kreeg iedereen een boete. En staatssecretaris Blokhuis hoopt dat designerdrugs begin volgend jaar illegaal zullen zijn. Hij werkt samen met minister Grapperhaus aan een nieuwe wet. Zou deze burgemeester blij mee zijn? Zij maakt zich grote zorgen over de designerdrug 3MMC. Kinderen van, van 13, 14 jaar die uh, wikkels openmaken en het op hun telefoontje leggen om het eh, door hun neus naar binnen te snuiven. En dat is toch best wel redelijk schokkend voor, eh, voor die leeftijd. Nu is het spul gewoon online te koop. Elke keer als een designerdruk wordt verboden... komen producenten met een iets andere variant. Het kabinet wil die maas in de wet dichtgooien... door de losse bestanddelen te verbieden. Dan nog het weer. Vanuit het westen valt straks flink wat regen. Mogelijk met onweer. Ook waait het harder. Later vandaag ook weer buien. Het wordt zo'n 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.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 All my niggas on go and I hope that you know it. I can't even close my eyes and I don't know why. I guess I don't like surprises. I can't even stay away from the game that I play. They gon' know us today. Yeah. Hey, can I pop shit? I might bottom on the low, but they top shit. Switch the genre on you hoes, do a rocket. I got the biggest damn song, for the charts, I don't need them. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, that be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitches ass done. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yeah. Hey this another way. All my niggas on go, and I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know why. Guess I don't like surprises. I can't even stay away from the game that I play. They gon' know us today. Man, I snuck into the game, came in on a horse. I pulled a gimmick, I admitted I got no remorse Nobody tried to let me in, nobody opened doors I kicked the motherfuckers down, they didn't have a choice Dun, dun, dun, they tried to next me Hey, but I'm blessed, see, no flex, but my checks giving vetties, ayy. And I'm sexy, they wanna sex me. Pop star, but the rappers still respect me. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, that be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitch, it's Ashton. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson. Ayy, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yeah. Ayy. This another way. All my niggas on go, and I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know why.